Drie uur. een Klomp met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is tijdelijk uit de roulatie. Hij heeft hartklachten en wordt daar volgende week voor geopereerd. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst neemt zijn portefeuille tijdelijk over. Dat gebeurt vanaf vandaag en duurt in ieder geval deze zomer. Boeren en tuinders in Limburg en Oost-Brabant krijgen geen geld voor de schade die ze hebben opgelopen door het noodweer van de afgelopen tijd. Volgens staatssecretaris Van Dam is er geen sprake van een nationale ramp en dus draaien de boeren zelf op voor de kosten. Hij wees boeren erop dat ze zich kunnen verzekeren. De sector schat de totale schade op meer dan een half miljard euro. Het dodental na de aanslagen op de Atatürk-luchthaven in Istanbul is gestegen naar 41. Onder hen zijn 13 buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen. 239 mensen raakten gewond. De Turkse regering vermoedt dat IS achter de aanslag zit. Een jongen van 17 heeft begin deze maand verzonnen dat hij werd mishandeld op de kermis in Geesteren. Hij deed aangifte omdat hij zou zijn uitgescholden en geslagen toen hij samen met een vriend een paar bierflesjes van een terrastafel probeerde te stelen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de jongen wel discriminerende teksten naar zijn hoofd kreeg toen hij betrapt werd, maar dat hij niet is geslagen. De verwondingen die de jongen had aan zijn gezicht kwamen doordat hij dronken van zijn fiets was gevallen. De Belgische wielrenner Johan van Summeren stopt met zijn wielerloopbaan. De renner van 35 kampt met hartritmestoornissen. Om die reden stapte hij in februari tijdens de Ronde van Oman af. Van Summeren boekte zijn grootste overwinning in 2011. Hij won toen de klassieker Parijs-Roubaix. Het weer, vanmiddag schijnt de zon af en toe en blijft het vrijwel overal droog bij een graad of 19. Morgen eerst regen, maar smiddags wordt het droger bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 bij Rotterdam staat richting Breda voor afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer file. Op de N247 Amsterdam richting Horen voor Broek in Waterland 3 kilometer.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 Dunnetjes. Zo, en dat was... Eh, Sorry, dat was dan de kant van Bob Dylan. En u hoorde natuurlijk een aantal van zijn fantastische succesnummers. Begeleid door Leon Russell op bas, George Harrison op gitaar en Ringo Starr tamboerijn. We gaan nu eh, verder met kant 4 eh, van dit driedubbele album. Waarvan eh, kant 1 dus helemaal gevuld was door de muziek van Ravi Shankar. Maar om daar nou 20 minuten lang naar te luisteren... ik denk dat daar niet veel mensen Ehm, voor openstaan. Dus dat heb ik maar even overgeslagen vandaag. Ehm, we gaan eh, verder met kant 4. concert wat gegeven werd op 1 augustus. Twee concerten om precies te zijn. één om 12 uur s middags en één om 7 uur s avonds. Het heeft toch behoorlijk wat geld opgebracht. Vooral de verkoop van het album en de film. En eh, we krijgen nu Leon Russell. Couple of numbers from Leon. Dat is een medley van een eh, aantal nummers. Die duurt ongeveer 10 minuten. Leon Russell samen met Billy Preston onder andere. She said, sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me. Oh, and it hurt me deep down into my soul, and I had to walk on out the door. I was crying in my heart, I didn't know if I was gonna ever see my baby no more. And I went walking down the street, and I was ashamed to look at anyone I meet. once a blinding light flashed in my eyes, and there she was standing leaning up against a lamppost. Well, tell it, tell it. I saw her standing on the corner. All my heart was Look at Look at You're the one. looky there. Yonder. You look so sweet to me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, she winked at me and she smiled at me and she said, Yes, Daddy, I understand. I walked on down the street back of my path. And I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with the great big blue bedroom eyes and she said, you've been all night long. Said, I know I told you to get away from me. I told you to leave me alone. Oh, but I had to change your heart and I've been needing you all night long. Yes, said I've been needing the good thing. I ain't had none of the good thing. Yet I looked at my babe and I said, baby. I said, what is it that I got that you want? Yeah. She looked at me, she said real slow, real soft, real sweet. She said this right here. just don't go right. But I wanna tell you one thing, and it's for sure. If you treat your woman like you treat yourself, everything is going to be all right. It's going to be all right. And yeah, they're going to be all right now. Prachtige combinatie van uh, Jumping Jack Flash van uh, de Stones natuurlijk met nummer Young Blood. En dat is Leon Russell. Overigens heeft het concept 243.000 dollar opgebracht. Dat is 45 eh, jaar geleden best wel een heleboel centjes. En eh, natuurlijk eh, de DVD en LP, de, of de, albumbox, nog, nog eens een groot bedrag. Maar dat, dat is vermeld hier de historie niet. Ehm, we gaan verder met een prachtig liedje. U herkent het misschien al. try one with just these acoustic guitars. En die brom, uh, die hoort erbij. become. Sun, sun, sun, here it comes, Little darling, I see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. gezegd, eh, George Harrison was eigenlijk de enige die eh, het niet weigerde om Beatles muziek te spelen. John Lennon weigerde dat wel, die deed dat niet meer. Paul McCartney heeft het ook een hele tijd niet gedaan. beatles nummers spelen. <clears throat> Hoewel John Lennon tijdens een live concert in uh, eh, 71 of zo, daarom was nog wel Come Together Day. Maar dat was dan ook inderdaad alles. voor de rest deden die gasten dat niet. En George Harrison deed het eigenlijk dus gewoon wel. Ehm, die speelde gewoon zijn prachtige liedjes van het album Abbey Road en The White Album. Zoals The wild My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun en er komt er zometeen nog eentje. Het concert voor Bangladesh. Eh, prachtige eh, live registratie. En ja, die brom die eh, erin zit. Ja, sorry, die zit in de opname. de, de, omstandigheden waren toen natuurlijk nog niet zo fantastisch als dat je dat vandaag de dag hebt. Eh, bijvoorbeeld die akoestische gitaren. De, tegenwoordig heb je van die, van die eh, elementjes ingebouwd in akoestische gitaren. Zijn ze semi, eh, semi-akoestisch. En die klinken natuurlijk fantastisch. Maar toen was dat nog lang niet. Dan bestond dat nog helemaal niet. En moest je dus op een gegeven moment gewoon met microfoons werken. Ja, en dan ontstaat er wel eens een brommetje. Overigens, de andere... George Harrison speelde hier akoestische gitaar. En de andere gitaren werden gespeeld door eh, een eh, bandje dat in de tijd ook bij Apple opnam, Badfinger. En die deden de andere partijen. Dus het waren drie mensen die dat, of vier mensen die dat daar op akoestische gitaren deden. We gaan eh, naar het laatste deel. Ja, het is een driedubbel album, maar er staat niet zo erg veel op, op de albums, op de kanten. Dus je bent er vrij gauw doorheen. Eh, de laatste kant van het album, kant 6 dus in dit geval. En dat begint weer met een klassende compositie van eh, George Harrison. Uiteraard, zou je bijna zeggen. Ja, je kunt ook goed horen dat er niet in de opnames te veel is geknipt. Dus al het gerommel en gestem en wat erbij zat dat er ook bij. Dit is Something. Something in the way she moves Attracts me like single die George Harrison ook toen uitbracht ter ondersteuning van het goede doel. Bangladesh, dat getroffen was door een eh, orkaan en eh, heel veel doden gevallen zijn. Eh, en het land eigenlijk op de rand van de afgrond stond. En dien ten gevolge George Harrison dus samen met Ravi Shankar dit enorme concert organiseerde in Madison Square Gardens in New York. En het concert vond plaats op 1 augustus 1971. En is dus, als je even doorrekent, eh, aanstaande 1 augustus. Dus eh, maar liefst 45 jaar geleden. En het was het eerste grote benefietconcert... Eh, op deze manier georganiseerd door een aantal gewoon bij elkaar geraapte popmuzikanten. het, het hele verhaal is in korte tijd gerealiseerd... Ehm, <clears throat> de, heel veel ehm, dingen werden dus eigenlijk niet, konden niet gerepeteerd worden. En het, het, was dus een heel spontaan gebeuren. Met name ook de liedjes van Bob Dylan. Die hadden ze nog nooit samen gespeeld. En er werd <laughs> gewoon op de bühne afgesproken hoe ze het zouden doen. En wat ze gingen doen. Nou, even prachtig om dit document. Want dat is het toch. Om dat nog weer eens eventjes eh, helemaal terug te horen. Ehm, even kijken. Nou, ik heb nog wat tijd over natuurlijk. Ik zei het al, als ik tijd over heb en het hele concert gespeeld heb... dan gaan we nog wat eh, dingen doen eh, uit die vinyl 50. Dan heb ik een aantal eh, dingen van klaarstaan. En de eerste, dat is een plaat die op nummer 44 binnengekomen is. En die is van Walter Trout. Jawel. Blues, blues, blues. Lekker. Please Take Me Back Home. Het is live opgenomen. I remember when we both cried Couldn't hold it back We couldn't keep it all inside binnengekomen in de vinyl 50 op eh, nummer 46. Het is een live album. En het is eh, zeer de moeite waard. Ik heb een wat rustiger nummer uitgekozen. Het meeste is eh, nogal ruig wat erop staat. Maar goed, dat doet er niet Het leuke is ook nog dat het album is opgenomen in Amsterdam. Want het heet dus Live in Amsterdam. Dus ook dat nog eens, Er zit dus ook nog een Nederlands tintje aan. Hoe mooi kun je het hebben. Walter Trout dus. En uh, Please Take Me Back Home. Dan gaan we naar eh, de volgende nieuwe binnenkomer die, uh, die ik een beetje interessant vind. En die staat op nummer... nummer 22! Juist, daar staat hij op. Nummer 22. En dat is een album van de Red Hot Chili Peppers. Ja, ze hebben natuurlijk al eh, het nummer 2 geluid. Dat is vorige week nieuw binnengekomen met het album The Getaway. Maar ook een oud album van de heren is opnieuw uitgekomen. Californication. En daarvan de titelsong. Is zijn de Red Hot Chili Peppers. binnengekomen opnieuw. Eh, uitgebracht dus op vinyl dit album van eh, de Red Hot Chili Peppers Californication. En dit was de titelsong van deze plaat. Ook opnieuw uitgebracht op 180 gram vinyl. En oh, oh, oh, wat zal dat mooi zijn jongens. Wat zal dat <laughs> mooi zijn. Ja, daar kan je echt van genieten. Ik doe dat zeker. Toevallig heb ik eh, gisteren een... een, een, een hoe heet het? Een, een 3-in-1 van ze gedraaid. Maar ja, nou komt zo'n album ineens opnieuw binnen. Op nummer? Nummer 22. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee. Nummer 22. Nou, hij wil niet. Nou ja, oké, dan moet ik even anders zoeken. Het is niet nummer 22, maar het is nummer 15. En eh, dat is het album Groeten uit Grollo van QB and the Blizzards. Jawel, je gelooft je orde niet, maar het is echt zo. Opnieuw uitgebracht dus op vinyl en op nummer 15 binnengekomen. En dan hoor Herman Brood toch weer eens even de bluespiano spelen. Oeh. in another land. to go uitgebracht is, maar waar geen link eh, staat. Want je pakt, weet, die vinyl 50 zet af en toe van die Spotify-linkjes erop. En dan kun je dan mooi eh, uitkiezen. Uh, is bijvoorbeeld het album Thriller van Michael Jackson. Is ook nieuw uitgekomen dus. ook nieuw binnengekomen deze week. En wij gaan nu naar QB, naar In Another Land, gaan we naar de hoogste nieuwe binnenkomer van deze. En dat is een album van Mumford Sons. Ja, niet te geloven. even het nummer opzoeken. Het nummer is... Nummer? Nummer 11! Juist. Dat is eh, een album van eh, Mumford Sons. En dat heet Johannesburg. En, eh, of Johannesburg, dat weet je wel natuurlijk. En daarvan gaan wij nog een stuk draaien. En... eh. Dat gaat heten There Will Be The Time, Mumford and Sons. Ket op mi halen ma Min wadi mi yitte Ko antan holli mi ko jiɗin mi duna What me you in the cold light I live To love and adore you It's all that I am it's all that I have. In the cold light I live, I only live for you. It's all that I am, it's all that I have. Mm, -hmm. sidakal mo jaadi war mi yiddema war mi yiddema to a new light. I wandered round your darkened land all night, but I lift up my eyes to a new high. And indeed, there would be time, but in the cold light I lived to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have blood I live I'll only live for you It's all that I am It's all that I have in de vinyl 50 van deze week. Mumford Sons met eh, hun album Johannesburg. En dat was tevens gelijk de laatste eh, plaat. Nou ja, is eigenlijk de verkeerde slottune, maar ach, voor die halve minuut kan het nog wel. Goed, dit was de laatste vinyljaren, althans de laatste door mij gepresenteerd. Um, wij gaan er eh, eruit. En vanaf het nieuwe seizoen, vanaf augustus, komen Angela en ik terug met een nieuw programma op de dinsdagmiddag. Maar daarover hoort u binnenkort meer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren de afgelopen zes jaar.